Job met het NOS-journaal. ProRail is begonnen met de herrijding gistermiddag tussen een trein van Arriva en een melktankwagen. Bij het ongeluk raakten 18 passagiers gewond. De werkzaamheden gaan vannacht en ook de rest van het weekend door. Maandagochtend moeten weer treinen rijden tussen Groningen en Rode School. Arriva zet dit weekend bussen in om reizigers te vervoeren. Ziekenhuizen in het oosten van de Syrische stad Aleppo kunnen niet meer functioneren. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn alle medische klinieken door zware luchtaanvallen uitgeschakeld. Hulpverleners konden de ziekenhuizen na eerdere aanvallen weer in bedrijf brengen, maar dat lukt nu niet meer door een gebrek aan hulpmiddelen en door de zwaar beschadigde infrastructuur. Ook de afgelopen dagen werd de stad weer hevig bestookt na een periode van relatieve rust. Vandaag vielen er zeker 25 doden. In Oost-Aleppo leven 250.000 mensen. De twee 16-jarige scholieren uit Bergen-op-Zoom die dinsdag verdwenen zijn weer terecht. Ze zijn gevonden in de Portugese badplaats Albufeira. Volgens een van de moeders zijn ze gezond en ongedeerd. De twee meisjes kwamen eerder deze week niet thuis uit school. Het vermoeden bestond dat ze het vliegtuig naar Spanje hadden gepakt. Ze waren te zien op camerabeelden van het vliegveld van Malaga. Waarom de vriendinnen zo onverwacht op reis zijn gegaan is nog steeds onduidelijk. De twee zullen door de politie worden gehoord als ze weer terug zijn in Nederland. Bij een demonstratie van de antifascistische actie in Den Haag zijn meer dan 100 demonstranten opgepakt. De betogers gooiden met vuurwerk en verfbommen naar de politie. Bovendien hadden ze tegen de afspraken in hun gezichten bedekt. Burgemeester Van Aartsen besloot daarop om de demonstratie te beëindigen. De extreem linkse activisten vinden dat ze worden gecriminaliseerd en ze protesteerden tegen politiegeweld.